Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De vogelgriep heeft de sector en de overheid tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen, exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. In een groot deel van het land mogen pluimveebedrijven weer beginnen met het uitbroeden en vervoeren van vleeskuikens. Ruim 20.000 agenten in New York krijgen een driedaagse cursus om beter om te gaan met conflict situaties. Dat heeft burgemeester de Blasio bekendgemaakt. Zijn aankondiging komt daags na het juryoordeel dat een, een politieagent die de ongewapende zwarte man Eric Gardner wurgde niet wordt vervolgd. Die beslissing leidde in New York tot massale demonstraties. New York heeft het grootste politiekorps van de VS. Het vermogen van woningcorporaties is vorig jaar met 12,8 miljard euro gestegen tot ruim 45 miljard. Dat meldt de toezichthouder van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De groei van het vermogen komt vooral door hogere huren. De Woonbond noemt het wrang dat corporaties de huren hebben verhoogd, terwijl nu blijkt dat ze er zelf warmpjes bij zitten. Zo schrijft de bond op de eigen website. Orthodoxe protestanten zijn iets negatiever over homoseksualiteit dan moslims. Een ruime meerderheid van de orthodox-protestanten, 58 procent, noemt homoseksualiteit verkeerd. Onder moslims is dat 53 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over het huwelijk tussen homo's zijn orthodox-protestanten wel iets positiever dan moslims. Slechts een kwart van de moslims is voorstander hiervan. Bij orthodox-protestanten is dat 44 procent. Volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-Katholieken en mensen die niet gelovig zijn geen probleem met homoseksualiteit. Het weer. De komende uren vriest het licht. Het blijft droog tot in de ochtend. Smiddags neemt het in het westen de kans op lichte regen toe.